9 Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de Groningse studentenverenigingen wordt veel te veel gedronken... en daarom zijn de verenigingen samen met de gemeente Groningen... een project gestart om het alcoholgebruik te verminderen. Het gaat om de zeven grootste studentenclubs... waaronder Vindicat en Albertus. Burgemeester Den Oudste wil vooral optreden tegen buitensporig gedrag... en hoopt op een cultuuromslag... Het gemeentebestuur verwacht in mei met concrete afspraken te komen. Het Chinese telecombedrijf Huawei stapt naar de rechter om weer volledig toegang te krijgen tot de Amerikaanse markt. Het bedrijf zegt dat de Amerikaanse wet, die Huawei aanmerkt als een veiligheidsrisico, ongrondwettelijk is. De Amerikaanse overheid heeft zijn organisaties en diensten en hun toeleveranciers verboden om Huawei-producten en netwerken te gebruiken uit angst voor spionage door de Chinese overheid. Het duurt waarschijnlijk nog 2,5 jaar voordat de aanklachten van de brand in de Grenfell Tower bekend worden gemaakt. Bij de brand in de Londense flat in 2017 kwamen 72 mensen om het leven, 77 raakten gewond. Er was van alles mis met de brandveiligheid in de toren. Waarschijnlijk moeten de beheerder van het gebouw en de aannemer terechtstaan. Nabestaanden en overlevenden van de brand noemen het extreem frustrerend... dat het onderzoek nog zo lang gaat duren. Politieke partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen... willen dat het netwerk aan snelfietspaden wordt uitgebreid. De Fietsersbond vergeleek alle verkiezingsprogramma's... en concludeert dat vrijwel alle politieke partijen pleiten voor een beter netwerk van fietspaden. Het moet forensen verleiden de fiets naar het werk te pakken en de auto te laten staan. Het weer, er trekt een regengebied over het land... maar in de loop van de ochtend soms ook wat zon. Het waait flink, later op de dag mogelijk stormachtig... met windstoten en het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files lossen maar langzaam op. Vooral rond Haarlem moet je nog veel geduld hebben. Het staat ook nog vast op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maarsen en knooppunt Holendrecht 16 kilometer file. Je moet daar rekening houden met 20 minuten oponthoud. Een kwartier vertraging voor het verkeer op de A27 Almere-Utrecht. Het is tussen Almere-Hout en Eemnes. Ruim een half uur oponthoud voor het verkeer op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk. Daar sta je vast tussen de Plesmanweg en de aansluiting met de A22. En een uur vertraging op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam. Daar staat het helemaal vast tussen de aansluiting met de A9 en Purmerend. En op de N235 van Purmerend naar Amsterdam ook file. Tussen Purmerend Zuid en Watergang 20 minuten tijdverlies.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 And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone find, but nothing heals the past like time, and they can't steal. just beginning. The music's playing, a celebration starting under the street lights.